Levi van Eck met het NOS-journaal. Ouderen die op zoek zijn naar een tekst gediscrimineerd. Dat concludeert het College voor de Rechten van de Mens op basis van onderzoek. Zo stonden in vacatureteksten teksten als... je bent maximaal 35 jaar of we zoeken een starter of jonge hond. En dat mag niet volgens de wet. Onderscheid naar leeftijd op werkgebied is verboden. Het college noemt het een hardnekkig probleem en ziet het als het topje van de ijsberg. Omdat vacatureteksten alleen het zichtbare deel van de werving- en selectieprocedures zijn. Een bedrijf in Hengelo wordt ervan verdacht dat het betrokken is bij de bouw van een omstreden brug die de Krim verbindt met Rusland. Meewerken aan de brug is door de EU verboden. Er gelden internationale sancties tegen Rusland. Volgens Dagblad De Gelderlander zou het bedrijf voor miljoenen aan liftmachines hebben geleverd aan Rusland. Het OM onderzoekt ook zeven andere Nederlandse bedrijven die betrokken zouden zijn bij de bouw van de brug. De politie gaat meer jacht maken op criminelen die zwart geld witwassen in bijvoorbeeld de horeca of vastgoed. Minister Grapperhaus wil voorkomen dat misdadigers infiltreren in de bovenwereld. Daarvoor trekt hij eenmalig 100 miljoen euro uit. Vooral criminelen die geld verdienen door het maken van drugs moeten hiermee worden aangepakt. Netflix gaat een serie maken van het boek De Brief voor de Koning van Tonke Dracht. Uitgeverij Leopold bevestigt dat de rechten voor het kinderboek zijn verkocht. De opnames beginnen dit najaar in Nieuw-Zeeland. De brief voor de koning speelt zich af in de middeleeuwen... en gaat over een schildknaap die een gevaarlijke tocht aflegt... om een brief te bezorgen bij de koning. Het boek won in 2004 de Griffel der Griffels... voor het beste Nederlandse kinderboek ooit. In 2008 werd het boek al verfilmd. Het weer, eerst lage bewolking, maar ook zon. Hier en daar stapelwolken en mogelijk valt er zeer lokaal een bui. Het wordt 22 tot 27 graden en morgen verandert er weinig.